70 overvallen gepleegd, 300 minder dan het jaar daarvoor. Ook werden arresteerd. Sinds twee jaar surveilleert de politie vaker in winkelgebieden, worden helikopters ingezet en zijn er speciale rechercheteams geformeerd. Dan nog het weer. Eh, bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het droger. Met vanmiddag in het noordwesten af en toe zon. Temperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij knooppunt Hoeflaken 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwouderdorp 4. En richting Den Haag bij Zoeterwouderijndijk ook 4. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam bij Oostzaan 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 6 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern 7 kilometer. A27 Almere Utrecht tussen Eemnes in Hilversum 6. En op de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Strand Nulde en Leusen staat...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 De dekkingsgraad van het ABP is vorig jaar gedaald tot 94 procent, terwijl 105 procent de norm is. De pensioenpremie gaat daardoor omhoog met 2 procent. ABP is het grootste pensioenfonds met bijna 3 miljoen leden. Eerder maakten ook twee pensioenfondsen in de metaalsector bekend dat ze waarschijnlijk gaan korten op de pensioenen. De werkloosheid in Nederland is de laatste twee jaar op hetzelfde niveau gebleven, zegt het CBS. Zowel in 2010 als in 2011 kwam de gemiddelde werkloosheid uit op 5,4% van de beroepsbevolking. In december waren 450.000 mensen werkloos, wat neerkomt op 5,8% van de beroepsbevolking. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij is vorig jaar vaker in actie gekomen dan het jaar daarvoor. Vrijwilligers moesten, ondanks de natte zomer, ruim 1900 keer uitvaren. Door de harde wind kwamen veel kartservers in de problemen. Ook schepen kwamen vaker in nood. 2011 was niet het drukste jaar voor de reddingsdienst. 2009 moest de KNRM nog vaker uitvaren. Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is flink gestegen. Volgens de Stichting Consument en Veiligheid komt dat vooral doordat kinderen hun aandacht niet bij het verkeer hebben. Ze zitten op de fiets te bellen, te chatten of te gamen. Elk jaar melden 14.000 kinderen zich bij de spoedeisende hulp na een fietsongeval. 2000 van hen moeten ook in het ziekenhuis worden opgenomen. Het Comité Nederlandse Ereschulden heeft een aanklacht ingediend tegen de nog levende militairen die betrokken waren.